Waterbalgemoed met het NWS-journaal. Vorige week zijn er voor het eerst in vijf maanden net zoveel mensen overleden... als in een vergelijkbare periode zonder corona. Volgens het CBS waren er zo'n 3400 sterfgevallen. Ook vorig jaar waren er na een periode van oversterfte... juist lagere sterftecijfers. Door de coronacrisis waren kwetsbaren eerder overleden dan ze anders hadden gedaan. Of dat nu ook het geval is, is onduidelijk. De top van Facebook, Google en Twitter wordt eind maart opnieuw gehoord door het Amerikaanse congres. Dit keer gaat het over wat ze hadden moeten doen tegen de verspreiding van onwaarheden op hun platforms. Bijvoorbeeld over het coronavirus en de Amerikaanse verkiezingen. Vorig jaar moesten de techbazen zich al verantwoorden voor hun dominante rol op internet. Voor de derde dag op rij waren er in Spanje rellen vanwege de arrestatie van de rapper Pablo Hasél. Het was onrustig in Barcelona en Valencia. In totaal zijn er 16 mensen opgepakt en 4 gewond geraakt. Hasél is veroordeeld voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme. De actievoerders vinden de veroordeling een aanval op het vrije woord. Op Twitter is met verbazing gereageerd op een foto van demissionair minister Hoekstra... die samen met Sven Kramer rondjes schaatst in Tialf. De ijshal is vanwege de coronaregels gesloten voor recreatieve schaatsers. De directeur van Tialf zegt in de Heerenveense Courant dat de minister op werkbezoek was... en dat hem in plaats van een rondleiding een paar rondjes schaatsen is aangeboden. Vlak na zijn landing op Mars heeft het Amerikaanse Marswagentje Perseverance... al wat eerste zwart-wit foto's van het oppervlak van de planeet naar aarde gestuurd. Het wagentje gaat onder meer onderzoek doen naar mogelijk leven dat op Mars is geweest... en experimenten als voorbereiding op een bemande missie naar de rode planeet. Het weer na een koude start begint de dag met geregeld zon. Later komt er wat meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt ongeveer 10 graden. Op de Wadden is het iets minder zacht. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan twee korte files op de A208 van Haarlem naar Velzen... voor de aansluiting met de A22, 2 kilometer. En op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer... Dan rijdt het langzaam tussen de ring van Alkmaar en Sint Pancras, 4 kilometer...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 De VS trekt 4 miljard dollar uit voor COVAX, het vaccinatieprogramma om arme landen te helpen in de coronacrisis. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen wordt de donatie vandaag bekendgemaakt tijdens een online top van G7-leiders. Gas en elektriciteit zijn door lagere leveringskosten minder duur dan vorig jaar. Afgelopen maand scheelde het 4% vergeleken met een jaar eerder, meldt het CBS. Dat betekent voor een gemiddeld huishouden een besparing van 60 euro op jaarbasis. En kappers in het hele land hebben gisteravond actie gevoerd tegen de gedwongen sluiting door de lockdown. Uit protest lieten ze symbolisch hun lichten aan voordat het licht definitief uitgaat. Het weer nog na een koude start begint de dag met geregeld zon. Later komt er wat meer bewolking, maar het blijft droog en het wordt vandaag zo'n 10 graden.